7 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. ProDemos, het instituut achter de stemwijzer en rondleidingen voor scholieren op het Binnenhof, kampt met een misbruikaffaire. En inmiddels ontslagen leidinggevende heeft seks afgedwongen bij jonge begeleiders en rondleiders. Het blijkt uit gesprekken die de NOS heeft gevoerd met betrokkenen. En zou ze daarbij ook soms cocaïne hebben aangeboden. De slachtoffers waren ontevreden over de afwikkeling van de affaire door ProDemos en stapten naar de NOS. De 37-jarige leidinggevende wil er niets over zeggen. Hij is inmiddels ontslagen. Drie criminelen die bankrekeningen leeghaalden via phishing... zijn veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf. Drie mensen kregen taakstraffen tot 240 uur... omdat ze hielpen het geld weg te sluizen... en er luxegoederen goederen van kochten zoals auto's en horloges. Een van de veroordeelden is een vrouw die klanten van de Rabobank belde. Ze deed alsof ze daar werkte en kreeg zo inloggegevens los. De vrouw moet bijna 350.000 euro terugbetalen aan slachtoffers. Twee mannen uit Venlo en hun vader zijn veroordeeld voor de mishandeling van leden van een ander gezin. Ze sloegen met knuppel zijn moeder en haar twee zoons in elkaar. De drie dachten dat een van de slachtoffers iets te maken had met een inbraak bij familieleden. Volgens de rechtbank werden de jongens bijna doodgeslagen. De vader is veroordeeld tot vier jaar en zijn zoons kregen gevangenisstraffen van zes en zeven jaar. Gemeenten lopen mogelijk miljoenen euro's mis aan terug te vorderen bijstandsgeld. Dat komt door de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over een Rotterdammer... die tussen 2000 en 2003 duizenden euro's te veel bijstandsgeld ontving. Wettelijk zijn deze zaken na vijf jaar verjaard. Maar volgens de gemeente was dat in dit geval niet zo... omdat de Rotterdammer al aan het aflossen was. De Raad is het daar niet mee eens. Alleen al Rotterdam kan hierdoor in vergelijkbare zaken... in totaal 40 miljoen euro mislopen.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 Vrijheid. Vijf oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4 en 5 mei.nl. 72% van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger. Doe eens lief. Dank je wel namens Rijkswaterstaat en Sieren. Jouw wekelijkse dosis country muziek. Dit is Nashville. The rain is coming down tonight. I'm smiling looking at this photograph. I hear that song and I'm flying right back to when we had it made. Every Friday night when the sun went down, we'd be running them streets like we owned the town. deze plaat hoor, word ik altijd zo vrolijk. en vind dit zo'n lekker nummer. Van het album Ripcord uit 2016, New Country van Keith Urban en Waste Time. 1978, dat is het jaar waarin Billy Joe Spears een grote hit had met het volgende nummer: Blanket on the Ground. Come and look out through the window. moon down. Tell me of a blanket on the ground. Remember back when love first found us? We'd go slipping. up in here, and we're proud of it. Je luistert naar Nashville was bluegrass van Greg Wealthy, Don't Cross the River. Blake Shelton is een country artiest waar ik heel veel van hou. In ieder geval van zijn muziek. Niet van de man <laughs> zelf, maar dat laat ik <laughs> over aan zijn vriendin. Maar eh, van zijn muziek. En van het album Tech Summer Shores ga ik voor jou draaien. I'll Name the Dogs. high time, I tell you, no more messing around. Time to lay these cards on the table and just throw it on out. I'm talking you and me with the same street name, same last name, same everything. It's a real thing, a how feel thing. So I'ma go on and take a swing. You find guitar, sang you a song out there with the crickets and the frogs. You name the babies and I name the dogs. Yeah. You can park your car in the driveway. I'll park my truck in the grass. I'll put a little swing on the front porch if you put a little tea in my glass. Watch the sunset from a gravel road. Kiss me in the still loving on like a damn good Dat was Blake Shelton en I'll Name the Dogs. Het is tijd geworden voor de Nashville Spiegelplaat. In 2005 zette Carrie Underwood dit nummer op de plaat. En vrij recent werd het gecurved door het duo Caleb en Kelsey.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 And for the first time in a long time, she bowed her head to pray. She said, I'm sorry for the way I've been living my life. I know I've got to change. So from now on, tonight. take from me.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 It tells a story of a girl like you. It's just a rusted old machine with no heart and all for me. Now I'll probably spend my just put in one more dime. Play the same song one more time that tells a story I'll just put in one more dime. Play the same song one more time that tells a story of a squirrel like you. That tells a story of a girl like you. In het eerste uur zei ik het al, ik ga jullie in dit uur ook nog iets nieuws voorschotelen. Althans, misschien voor sommige luisteraars niet, maar voor mij was deze formatie geheel nieuw. Van het album Game On uit 2017, de James Barker Band And It's Working. Could be the summer night, could be that song that just came on, could be that clock striking midnight. Hitting me strong could be this first half of the third glass and the last night of the week. Hell, I don't know. I don't know. Might be good timing. Maybe those stars are all lined up, but I caught you smiling. Can't put my finger on it. You've got something like nothing I've ever seen. Maybe it's just me. No, it ain't just me. see you in the moonlight. I wanna get you out of here, get to making you all mine. Yeah, it's feeling like a sure thing. Keep doing what you're doing, cause girl, it's working. Might be those Levi's or that rock and roll t-shirt, but you're doing something right. Yeah, girl, there ain't no words. The way that you're dancing, I can't dance around it. So, baby, how about it? Got More Than You'll Ever Know uit 1953... waren dat de zusjes Skeeter en Betty Jack Davis. Oftewel de Davis Sisters. We gaan verder met een nummer uit 1992. En dat is een samenwerking tussen Chris Ledoux en niemand minder dan Garth Brooks. Hier is What You Gonna Do With A Cowboy. see you got your eye on this old cowboy. And I can tell you never had one for your own. Or you never been around one. Now you're thinking that you found one. Well, it might be kind of fun to take him home. You giggle every time that I say yes, ma'am. And I get this feeling if I held you tight, you'd be seeing his and hers, buckles, boots, and spurs. But that feeling you'll get over. do with a cowboy when that old rooster crows at dawn? When he's lying there instead of getting out of bed and putting on his boots and getting gone. What you gonna do when he says, honey, I got a half a mind to stay? What you gonna do with a cowboy when he don't saddle up and ride away? takes a special kind of woman to put up with the life a cowboy leads. Cause his boots are always muddy, and his beer drinking buddies, they'll camp out on your couch and never leave. Don't even start to think you're gonna change him. You'd be better off to try to rope the wind. <laughs> what he is is what you got, and he can't be what he's not. And honey, you can't hide him from your friend you gonna do with a cowboy when that old rooster crows at dawn? When he's lying there instead of getting out of bed, putting on his boots and getting gone. What you gonna do when he says, honey, I got a half a mind to stay? What you gonna do with a cowboy when he don't saddle up and ride away? don't like to talk about it. Nou, ik praat ook niet zoveel, maar toch moet ik af en toe even een plaat af en aankondigen. Aankondigen zoals de volgende. Ze komt uit Emmen en dit nummer is uit 2013. Amber Joanne en Wreck My Heart. Sun goes down. His ghost moves in. my Je hebt nog twee nummers te goed van het Spotlight album. En dat is deze keer Sweet Rebellion van het duo Blue Honey. Je gaat achter elkaar luisteren naar I'm Out of It en Let the War Begin. Dit is het Nashville Spotlight album. I'm out of it ever since he walked away. I'm myself these days. I've been leaning on the bottle, hoping somewhere on the bottom I'll find the answers I've been looking for. All I found is things ain't looking up on this cold hard ground. I've been down on my luck. I'll take another sip and question what he did, but I'm out. empty as a glass. Living Nashville Spotlight album. shield or armor? Have we wandered much too far from the flags of our fathers? informatie, verzoekjes of reacties. Info at nashvilleradio.nl Nickels and dimes, memories and wine. She's on his mind once again. The same old stew same old fool. Played by the rules but didn't win. There's an old love in his heart that he can't lose. He tried forgetting, but he knows that it's no use. He's got a fool-hearted memory. It won't let him see that she walked out the door. He's got a had slipped away A thousand times, a thousand times He doesn't mind what they say Uit 1982, George Strait. En hij scoorde in dat jaar zijn eerste nummer 1 hit met dit nummer, Full Hearted Memory. Het zit er alweer op. Twee uur Nashville is weer zo voorbij, maar niet getreurd. Volgende week zijn we er uiteraard weer. En wil je weten waar je Nashville allemaal kunt beluisteren? Kijk dan even op nashvilleradio.nl. De laatste vocale staat voor je klaar. Ik zeg bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Hier zijn Tim McGraw en Gwyneth Paltrow uit de film Country Strong Boy. me and Tennessee. Bye bye.